4 Michel Koenen met het NOS-journaal. Reisorganisaties moeten hun klanten toch de mogelijkheid geven hun geld terug te krijgen. Dat schrijft minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Nu geven bedrijven nog een voucher, maar de Europese Commissie vindt dat niet goed. Gisteren zei premier Rutte nog dat de voucher wat hem betreft gewoon konden blijven... maar het kabinet gaat nu dus toch overstag. In delen van Frankrijk waar weinig coronabesmettingen zijn... mogen vanaf 1 juni cafés en restaurants weer open. Verder mogen de Fransen in juli en augustus weer op vakantie in eigen land. Het is nog onduidelijk of er ook buitenlanders mogen komen. Een zware orkaan is vannacht aan land gekomen in de Filipijnen. Die trekt de komende dagen over het land met windsnelheden van zo'n 150 km per uur omdat ook de Filipijnen te maken hebben met het coronavirus... kunnen eventuele evacuaties leiden tot gevaarlijke situaties. De orkaan trekt vannacht over de noordelijke eilanden van de Filipijnen... waar tientallen miljoenen mensen wonen. De hoofdstad Manila wordt waarschijnlijk niet getroffen. Bedrijven die via belastingparadijzen belasting ontwijken... kunnen ook na 1 juni in het nieuwe steunpakket aanspraak maken op financiële hulp. Een voorstel van FNV en GroenLinks om ze uit te sluiten haalt het niet, melden bronnen in Den Haag. De uitvoering zou te lastig zijn. Er wordt wel een moreel appel gedaan op de bedrijven om geen steun aan te vragen. En de afgelopen maanden is de verkoop van online fotoalbums sterk gestegen. Sommige bedrijven zien een toename van het aantal bestellingen met wel 50 procent. de reden is hoogstwaarschijnlijk de intelligente lockdown. Doordat mensen veel thuis zijn, hebben ze tijd om op de computer een fotoalbum te maken. Ook in andere landen die last hebben van de coronacrisis is een stijging te zien. Hoe strenger de lockdown, hoe meer albums er worden verkocht. Het weer nog, zon, maar ook stapelwolken bij een graad of 13. Vannacht koelt het flink af, vooral landinwaarts kan het vannacht licht gaan vriezen.